Woldhuis met het NOS Journaal. Turkije noemt Nederland racistisch. Het land zegt dat het de agressieve en racistische benadering van de Turkse gemeenschap in Nederland aan de kaak gaat stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara valt onder meer over een kritisch rapport over Turkse organisaties in Nederland. En ook hekelen de Turken het onderzoek waarin staat dat Turkse jongeren Syriëgangers als helden zien. Turkije wil dat Nederland stopt met het beschadigen van de onderlinge verhoudingen. In een hotel in Amsterdam-Zuid zijn de lichamen gevonden van twee jonge Britten. De politie vermoedt dat ze om het leven zijn gekomen door het snuiven van witte heroïne, die verkocht is als cocaïne. De Amsterdamse politie is opnieuw een waarschuwingscampagne begonnen. In hotels, op matrixborden en op tekstkarren wordt voor de witte heroïne gewaarschuwd. De gemeente Dokkum reageert teleurgesteld op de sluiting van ziekenhuis de Sionsberg. Vandaag werd bekend dat er faillissement is aangevraagd. De wethouder wil met zorgverzekeraar De Friesland kijken of er iets nieuws op poten kan worden gezet, omdat er door de vergrijzing steeds meer vraag naar zorg zal komen. Door de sluiting van de Sionsberg staan 250 medewerkers op straat en patiënten uit Dokkum moeten nu naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten. Gouda stelt het besluit over de bouw van een grote moskee een half jaar uit. Omwonenden maakten bezwaar uit vrees voor overlast in de buurt. De moskee zou in de leegstaande Prins Willem-Alexander-kazerne moeten komen. De gemeente wil daar ook een kinderdagverblijf en een schoolhuisvesten. Aanstaande dinsdag had de knoop doorgehakt moeten worden, maar dat is na de commotie uitgesteld tot volgend jaar zomer. Het weer, veel bewolking in het westen en zuidwesten, soms wat regen.